Na zijn bezoek aan informateur Rosentaal zei Verhagen dat hij niet zal deelnemen aan de eerste verkennende fase. Hij vindt dat VVD en PVV er eerst met z'n tweeën uit moeten komen. Volgens Verhagen zijn er tussen die twee partijen al grote verschillen op financieel-economisch terrein. Pas als die enigszins uit de weg zijn geruimd kan er überhaupt naar een derde partij gekeken worden, zei hij. Informateur Roosentaal heeft vandaag de fractievoorzitters van de tien partijen in de Tweede Kamer gesproken. De komende dag heeft hij gesprekken gepland met VVD-leider Rutte en PVV-fractievoorzitter Wilders. Eerst apart en later gezamenlijk. En voor woensdag is CDA-fractievoorzitter Verhagen weer uitgenodigd. Italië wil dit jaar bodyscanners plaatsen in alle publieke ruimtes waar mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd. Ze zullen als eerste op treinstations worden neergezet. Wel moeten de bodyscanners van Italië worden verbeterd... zodat reizigers volledig onherkenbaar zijn. De apparaten zouden vanaf eind volgende maand op risicoplekken kunnen worden neergezet. Oliemaatschappij BP is sterk genoeg om de financiële gevolgen te dragen van de olievervuiling in de Golf van Mexico. De Britse minister van Energie Hune, heeft dat gezegd. De koers van het aandeel BP is vandaag in Londen en New York bijna 10% gedaald. Volgens Hune is er genoeg geld om de schade in de golf te herstellen. Italië is zijn eerste wedstrijd op het WK in Zuid-Afrika niet verder gekomen dan 1-1 tegen Paraguay. Na een voorsprong van Paraguay maakte De Rossi de gelijkmaker voor de regerend wereldkampioen. Het Nederlands elftal is vanmiddag het WK begonnen met een 2-0 overwinning op Denemarken. In dezelfde pool won Japan met 1-0 van Cameroen. Het weer, vannacht brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 7 graden in de Achterhoek en 11 in Limburg. Overdag wisselend bewolkt en droog. De temperatuur loopt uiteen van 15 graden in het noordwesten tot 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft, het.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 Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore. This crazy world. safer for you. Your parachute won't let you down. Take your parachute and go. Take your Maybe come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take to stop you ever getting sorrow. And if the winds don't catch you, I will. I will.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 internet. www.zfmzandvoort.nl be my baby. op de gang. Lange tanden, wat een huren, wat een huwelijk. Weinig zon, weinig zon en veel behang. maar vooral s'nachts. Vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag.